Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gaza zijn vijf medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten in Gaza, die onder controle staan van Hamas... werd het vijftal geraakt door een Israëlische luchtaanval. Ze reden op dat moment in een auto met hulpgoederen... die ze eerder van een schip hadden gehaald. De slachtoffers zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen... Ook een Palestijnse chauffeur zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger zegt de gebeurtenis te onderzoeken. Het aantal kinderen dat wordt ontvoerd vanuit of naar Nederland... is voor het eerst in vier jaar afgenomen. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering, ICO. Het aantal ontvoerde kinderen daalde van 292 in 2022 naar 260 vorig jaar... In vrijwel alle gevallen was een van de ouders de ontvoerder, meestal de moeder. En bijna de helft van de kinderen was vijf jaar of jonger. De daling komt volgens het ICO doordat er meer is ingezet op preventie. Zo organiseerde het centrum vaker bemiddelingsgesprekken tussen ouders. Oud-president Trump heeft de borgsom van 175 miljoen dollar betaald... om zo te voorkomen dat de staat zijn bezittingen in beslag neemt. Nu hij heeft betaald kan hij in hoger beroep gaan tegen een boete van 454 miljoen dollar. Die kreeg hij opgelegd voor fraude. Eigenlijk moest Trump het volledige boetebedrag van 454 miljoen dollar betalen als borg. Maar dat kon hij niet en niemand wilde garant staan. Daarom verlaagde de rechter het bedrag. De politie heeft in Sprangkapelle in Brabant de auto van een man van 84 in beslag genomen... nadat hij onder invloed van de weg was gereden. De bejaarde Rotterdammer bleek al twee jaar geen geldig rijbewijs te hebben. In plaats daarvan liet hij een zelfgeknutseld rijbewijs aan agenten zien. Het weer op een enkele bui na is het droog bij een graad of 7. Vanochtend is het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over.